eerst het NOS nieuws van 3 uur. Carmen Verheul met het NOS Journaal. De verdachte die in het noorden van Engeland urenlang was omsingeld door de politie... is naar het ziekenhuis afgevoerd met een schotwond. Het is niet bekend of de politie op hem heeft geschoten... of dat hij zichzelf heeft neergeschoten. Er zijn geen agenten gewond geraakt. De man, Raoul Moots werd al een week door de politie gezocht. Hij had direct na zijn vrijlating uit de gevangenis drie mensen neergeschoten. Het waren zijn ex, haar nieuwe vriend en een politieman. De politie reed hem gisteravond klem, maar kon hem niet direct arresteren omdat hij een vuurwapen tegen zijn nek hield. Agenten hebben urenlang op hem ingepraat en ook zijn beste vriend werd erbij gehaald. De Colombiaanse politica Ingrid Betancourt wil 6,5 miljoen dollar smartengeld als compensatie voor de zes jaar waarin ze door de FARC-rebellen werd vastgehouden in de Colombiaanse jungle. De Colombiaanse regering zegt dat er geen redenen zijn om de staat verantwoordelijk te houden voor haar gijzeling. In 2002 voerde ze als presidentskandidaat campagne in dunbevolkte gebieden, terwijl ze gewaarschuwd was dat niet te doen. Maastricht heeft beveiligers uit het buitenland ingehuurd die de orde moeten bewaken op het Vrijthof, waar zondag de WK-finale te zien is op grote schermen. Nederlandse beveiligers waren volgens de gemeente niet meer te vinden. Het feest op het Vrijthof dreigde daardoor afgeblazen te worden. De 55 beveiligers uit België en Duitsland moeten erop toezien dat er geen alcohol wordt gedronken op het plein dat met hekken wordt afgezet. De gemeente verwacht meer dan 10.000 oranje fans op het Vrijthof. Het weer, een zwoele nacht met gemiddeld 19 graden. Lokaal kan er een regenbui vallen. Overdag loopt de temperatuur op tot 25 graden aan zee en 34 graden landinwaarts.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 you what it you win them, you meet, and neither one of you even though it hit them. Got that warm, fuzzy feeling, yeah, them chills used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them.